uur. Hier in Boekraat met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft tot november al 150.000 fraudemeldingen binnengekregen. Dat is vier keer zoveel als in 2019, zegt het hoofd ICT van de Fiscus in het AD. Het gaat bij de fraudemeldingen om phishingmails, appjes en sms'jes... waarmee oplichters hun slachtoffers geld proberen af te troggelen in naam van de Belastingdienst. Ze schrijven bijvoorbeeld dat iemand snel een belastingsschuld moet betalen om beslaglegging te voorkomen. Maar de Belastingdienst communiceert nooit per mail of sms, benadrukt een woordvoerder. De politie in Den Haag heeft een einde gemaakt aan een illegaal feest. In een appartement in de stad waren naar verluid tientallen mensen bij elkaar. Na klachten over geluidsoverlast deed de politie een inval. Op beelden is te zien dat enkele mensen in handboeien zijn afgevoerd. VN-secretaris-generaal Guterres vraagt landen om rustig te blijven... na de moordaanslag op een prominente atoomwetenschapper in Iran. Hij wil dat ze acties vermijden die kunnen leiden tot escalatie van de spanningen in de regio. De oproep van Guterres komt nadat Iran had gedreigd om de aanslag op de atoomgeleerden te wreken. Volgens Iran zijn er sterke aanwijzingen dat Israël achter de liquidatie zit... en behoudt het land zich het recht voor om zichzelf te verdedigen. Archeologen hebben in Gein een middeleeuws zwaard opgegraven. Het zogenoemde slagzwaard is 118 centimeter lang en gemaakt van ijzer en staal. Het zwaard van 900 jaar oud is nog in goede staat en dat is uniek, zeggen de archeologen. Het weer, lokaal mist die vooral in het noorden lang kan blijven hangen. In het zuiden schijnt de zon geregeld, het blijft droog en het wordt 5 tot 9 graden bij een zwakke oostelijke wind.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 Ik pijns en ik ijs weer, ijspegels langs mijn wangen. En ik glijd weer, en dat heb hij weer. Niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk. geen ze heb gelijk kom geen meter vooruit als die zeemeel.